En sinds George Chapel, waar Elizabeth is begraven, bedankt hij voor alle steun de afgelopen tijd. Charles zei dat kerst een moeilijke tijd is voor iedereen die geliefde heeft verloren. Rode draad in zijn toespraak was het eeuwige licht uit het lied O Little Town of Bethlehem. Charles zei dat hij daar sterk in gelooft en dat de kracht van het licht over geloofsgrenzen heen gaat de kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond dit jaar in het teken van de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de geldzorgen die veel mensen hebben. De excuses die zijn gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden noemde hij het begin van een lange weg. De koning benadrukte verder de noodzaak om in gesprek te blijven met andersdenkenden... en wees daarbij op de verschillen tussen stad en platteland. Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen, zei hij. Bij busongeluk in Spanje zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De bus reed in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam in een stromende rivier terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Hulpdiensten hebben twee mensen gered. Mogelijk wordt één passagier nog vermist. Tussen Enschede en Zwolle rijden tot het begin van de avond geen treinen. vervoerder Blauwnet zegt niet genoeg personeel te hebben. Mensen die Enschede of Zwolle willen bereiken... moeten daarom via Deventer reizen, schrijft RTV Oost. De eerstvolgende Blauwnet-trein van Enschede naar Zwolle... rijdt waarschijnlijk vanavond weer. De rest van de avond kunnen er ook nog treinen uitvallen. Het weer, veel bewolking en regen met temperaturen tussen de 8 en de 12 graden. Later vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgenochtend trekt een koude front met wat pittige buien en zware windstoten over het land. En ook is er kans op onweer. Morgen blijft het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto.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 it or who tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. kerstmis is. De sneeuw die spat je speakers uit. Dag Benno. We gaan er een hele mooie uitzending van maken. We hebben hier een brandende kerstboom. Niet brandend, maar de lampjes erin branden. En we hebben een aantal kaarsen aangestoken om de sfeer te verhogen. We begonnen met Brenda Lee en Rocking Around the Christmas Tree. Brenda Lee heette eigenlijk Brenda May Tarpley. En uh, eh, ze werd bekend met hits als I'm Sorry en natuurlijk Rocking Around the Clock. We gaan naar Chris Ria, ook zo'n echte kerstman met zijn krasse zangstem. Vooral bekend geworden met nummers als Fool, I'm Thinking It's Over, Josephine en Driving Home for Christmas. kruimelige taart zitten... wens ik jullie allemaal thuis een heel mooi kerstfeest, een mooie kerstdag... En dat het maar een beetje vredig mag zijn in je huiskamer. En ik blaas wel een beetje warmte jullie huiskamers in en wat sneeuw door de speakers. We gaan, eh, van Ed, we gaan naar Ed Sheeran. Ja, een grote Brits uh, sing-songwriter. In 2011 brak hij door met zijn debuutsingle The 18. En ik kreeg daarna alleen maar awards en heel veel werk. En we hebben nu een unieke combinatie, namelijk Ed Sheeran en Sir Elton John met Merry Christmas. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and make Terwijl er hier weer een eh, verse pot koffie wordt neergezet. Dankjewel. Gaan we door met het eh, kerstprogramma. Welkom allemaal en ik wens je een heel fijn kerstfeest. Ik hoop dat je dat met familie of met vrienden doorbreekt. doorbrengt en niet alleen. En als je alleen bent, dan luister je maar lekker naar de radio. Wij zijn er altijd voor jou. We gaan naar Kylie Minogue. Dat eh, was ooit een kindsterretje in een soapserie. En eh, haar carrière is te vergelijken met dat van hedendaagse artiesten als Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake en Ricky Martin. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums is Kylie Minogue een van de succesvolste artiesten van Australië. Hier in een unieke combinatie met The Voice Frank Sinatra.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 You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. Okay. He's got toys all over the sleigh. Oh yeah. Santa, he's, he's coming, coming to town. Where'd you go? Sinterklaas. Dat is dan eh, niet Sinterklaas, maar het is de kerstman. Dat begrijpen jullie wel. Welkom bij Typisch Lammens en dan helemaal in de kerstsfeer. We zijn eh, bijna heilig hier met zoveel kaarsen. En eh, Pepper die ligt aan mijn voeten, mijn weeshondje uit Roemenië. We gaan naar Michael Bublé. Ook een echte kerstster die heel, heel veel kerstliedjes opgenomen. Deze Canadese jazzzanger en acteur. Hij woont zowel in eh, Canada als in Italië. Heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. En enorm veel hits gehad.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 Voor de list, de, de plaatjes vroeger waren korter, hè? Deze. We gaan naar eh, Bobby Helms. Dat eh, was een Amerikaanse countryzanger en componist van Jingle Bell Rock... En dat is ook precies waar we gaan luisteren. Als kind trad hij op met zijn broer Freddy als de Helms Brothers... En had zes jaar talrijke eh, radioshows en tv-shows waarin ze zaten. En toen ging Bobby alleen eh, verder. En toen werd hij een echte ster. Bobby Helms. En eh, we gaan luisteren naar het mooie Jingle Bell Rock. was Josephine riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. het wel dat jullie wat lekkers hebben bij de koffie of bij de thee. Het is allemaal zo gezellig hè, om ons Alleen die kou, ik kan er helemaal niet tegen, Ben. Hoor. Jij, die kou, oh, tril en ril. Maar hier binnen is het lekker warm, het kacheltje brandt. We gaan naar de Beach Boys, de rockband die in 1961 is opgericht... door de broers Brian Dennis en Carl Wilson... En door hun vader, een strenge vader, werden ze gemanaged. Murray Wilson, zelf een niet succesvolle liedjeschrijver. En die jongens moesten onder druk presteren. En ze maakten een grote hit in 1964 met Surfing. En dat is een combinatie later geworden van surfmuziek. Een stijl die alleen instrumentaal was geweest. Maar nu met teksten over surfen, auto's en meisjes. En in hoog tempo werden singles en albums uitgebracht van de Beach Boys. Zoals Little Sand Nick. It's cold. There's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red. And he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick. Little Saint Nick. It's the little Saint Nick. Little Saint Nick. Just a little bobsled we call little Saint Nick. But she'll walk a toboggan with a four-speed stick. She's candy apple red hits the gas, man. Just watch It's the little Saint Nick. It's the little Saint Nick. Saint Nick. Run, run, reindeer. Run, run, reindeer. Run, run, reindeer. Run, run, reindeer. You don't miss no one. hauling through the snow at a frightening speed with a half a dozen deer easily. He's gotta wear his goggles cause the snow really flies. And he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick. It's Saint Nick. It's the little Saint Nick. Saint Nick. Oh, Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Ooh, Merry Christmas, Christmas comes idee dat je dit programma over de hele wereld kunt beluisteren. Waar je ook maar inlogt in welke computer van een van de vele stations die typisch Lammens uitzendt en typisch kerst vandaag. Gezellig mensen, het is warm hier. Ik ben blij dat de kachel brandt en eh, dat Benno er is. En Albertien voor de koffie. We gaan naar Percy Sledge. Die is alweer overleden in 2015. Een Amerikaanse soulzanger, bekend van nummers als When a Man Loves a Woman and My Special Prayer. Hij werd bekend met emotionele soul ballads, maar was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde, waarbij hij covers van onder andere Chris Christofferson zong gaan, eh, hij werkte in begin jaren 60 als verpleger in een ziekenhuis. En toen zette hij zijn eerste schreden op de muziek met een groep die heette de Esquires Combo. When a Man Loves a Woman, door Sled zelf geschreven, was de eerste single van hem uitgebracht in de zomer van 1966.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 Welkom bij Lammens in de Kerstsfeer. Met Monroe hoorde je met het overbekende Mary's Boat Child zo vaak gecoverd. Dit was een zingende buschauffeur. En eh, in de jaren 50 kwam pas zijn carrière goed op eh, eh, gang... omdat hij de Bondfilm From Russia With Love inzong. En in 1964 nam hij deel aan het Eurovisie Songfestival... en eindigde daar op de tweede plaats. We gaan naar David Essex. Die is alweer Nee, dit is een Britse zanger en acteur. In de jaren 70 heeft hij 19 top 40 singles in het Verenigd Koninkrijk als grote hit uitgebracht.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 should the world take note? Essex was dat. En eh, dat was ook een acteur. Hij heette eigenlijk David Cook. Mensen, ehm, we gaan naar iets heel bijzonders. <clears throat> Hij is pas in première gegaan 11 november 2022. Een nieuwe kerstplaat van Lia Hart. Everybody's Home for Christmas. En daar gaan we nu naar luisteren. Hit tip van Ger. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar hier is het gezellig en warm. En we hebben lekkere hapjes en mijn hondje is lekker aan het rondsnuffelen. Die is hartstikke nieuwsgierig natuurlijk naar die hapjes. We gaan naar de Ronettes, een meidengroep uit New York... bestaande uit de zusjes Veronica Bennett en Estelle Bennett... En eh, de groep scoorde in de vroege jaren 60 een reeks hits... waarvan de bekendste zijn Be My Baby, Baby I Love You... Do I Love You en Walking in the Rain. En wij gaan natuurlijk luisteren naar deze kerstversie van Slade Ride. komt echt uit je speakers, lieve mensen. Met uh, Lammens en Kerst. We gaan naar Sir Cliff Richard. Die heette eigenlijk Harry Webb. Maar hij nam zijn artiestennaam aan eh, toen hij zijn carrière begon in 1958. En eh, dat was heel gek. Hij maakte een nummer, Schoolboy Crush... Maar Radio Luxemburg vond dat niks. Maar die vond de andere kant, de B-kant, wel leuk. En die draaide dat. En dat werd een gigantische hit in de Britse hitlijst. We gaan luisteren naar Cliff Richard en Mistletoe and Wine. dan, lieve mensen, niet zo bekend zijn geworden. Gene Autry. Maar eh, een van zijn nummers die hij geschreven werd, Blueberry Hill... werd een gigantische klapper. Werd gecoverd door onder andere Glenn Miller, Louis Armstrong... Fats Domino en Elvis Presley. Dus hij heeft wel eventjes zijn naam bevestigd.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 En hij sloot zich soms wel 14 uur per dag in zijn kamer op om rocksalbums na te spelen en te luisteren. Op zijn 17e stopte Feliciano met school om in nachtclubs te spelen om zijn familie te onderhouden. Nou, later heeft hij geen windeieren gelegd. Hij werd schatrijk, vooral door Feliz Navidad. Navidad. Amerikaanse soulzanger. En die stond aan het begin van de jaren 60 aan de wieg van de soulmuziek. Hij, eh, zijn wortels lagen in de gospel. Hij zong in een kerkkoor, preekte op jonge leeftijd al in zijn kerk in Philadelphia... en presenteerde een gospelprogramma op de radio. We gaan naar Solomon Burke. Hij is overleden uh, op Schiphol op 10 oktober 2010 aan een hartstilstand. En we gaan luisteren naar Presents for Christmas. Oh, this is gonna be a groove for me.